Dikter de met het NOS Journaal. De Europese Commissie korter met 495 miljoen euro. Ondanks waarschuwingen zou het land nog te weinig doen om het begrotingstekort te verkleinen. Het is voor het eerst dat een dergelijke stap tegen een EU-lidstaat wordt genomen. 26 andere lidstaten van de Europese Unie moeten nog wel mee instemmen. Vorige maand dreigde de Europese Commissie Hongarije al met juridische stappen. Door nieuwe wetgeving zou de onafhankelijkheid van de centrale bank en de rechtbanken in gevaar komen. Verder is de commissie bezorgd over beperkende mediawetten. Het pakketje op het station in Almelo bevat geen explosief. Volgens de politie zat er een brandbare stof in die hooguit een klein brandje kon veroorzaken. Het gebied rondom het station is inmiddels weer vrijgegeven. Ook zullen de treinen weer gaan rijden. station in Almelo en de directe omgeving werden vanochtend kort na 8 uur ontruimd en het treinverkeer werd stilgelegd. Automobilisten kunnen in Frankrijk een bekeuring van 1500 euro krijgen als ze een flitspaalverklikker in hun navigatiesysteem hebben. Sinds vorige maand is in Frankrijk een wet van kracht die software verbiedt die de locaties van flitspalen en andere snelheidmeters laat zien. De ANWB raadt automobilisten aan om de flitspaalsignalering van het navigatiesysteem te verwijderen. Het uitzetten van het apparaat of de functie is niet genoeg. Volgens de ANWB zijn er minder strenge of soortgelijke regels van kracht in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. PVV Tweede Kamerlid Bosma is niet welkom bij de Afrikaanse Taalraad die in Zuid-Afrika ijvert voor het behoud van de Afrikaanse taal. Een bestuurslid heeft gezegd dat de raad de houding van de PVV tegenover moslims onaanvaardbaar vindt, schrijft een Zuid-Afrikaanse krant. Bosma, die nu in Zuid-Afrika is, heeft zich eerder opgeworpen als pleitbezorger van het Afrikaans. Maar volgens de krant zitten de Afrikaanse Taalunie niets op Bosma te wachten. Het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 9. Vanavond vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt. Het is met 10 tot 12 graden dan behoorlijk zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 5 kilometer.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 We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle, intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment. It was near the end of October. Business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley service estimated that 32 million people were listening in on radios. For the next 24 hours, not much change in temperature. A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia, causing a low-pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states, bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Mer Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Ricchello and his orchestra. ladies and gentlemen, from the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compansita. ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel situated in downtown New York. tune that never loses favor, the ever-popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl Phillips, our commentator, will interview Professor Richard Pearson, famous astronomer. We take you now to Princeton, New Jersey. Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm, I'm, I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong slit in the ceiling. Through this opening, I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. I ask you to be patient, ladies and gentlemen, during any delay that may arise during our interview. Besides the ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? <coughs> At any time, Mr. Post. Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope? Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red disk swimming in a blue sea. Transverse stripes across the disk. Quite distinct now because Mars happens to be at the point nearest the Earth, in opposition, as we call it. In your opinion, what do these transverse stripes signify, President? Huh. Not canals, I can assure you, Mr. Phillips. Although that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited. From a scientific viewpoint, the stripes are merely the result of atmospheric conditions peculiar to the planet. Then you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars? I'd say the chances against it are a thousand to one. And yet, how do you account for these gas eruptions occurring on the surface of the planet at regular intervals? Phillips, I cannot account for it by the way, Professor, for the benefit of our listeners, how far is Mars from the Earth? Approximately 40 million miles. <laughs> well, that seems a safe enough distance. <laughs> Uh, just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message. While he reads it, let me remind you that we, we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer Professor Pearson. Uh, one moment, please. Professor Pearson has passed me a message which he has just received. Uh, Professor, may I read the message to the listening audience? Certainly, Mr. Watson. Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote, 9.15 p.m. Eastern Standard Time. Seismograph registered shock of almost earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate. Signed Lloyd Gray, Chief of Astronomical Division. Unquote. Professor Pearson, could this occurrence possibly have something to do with the disturbances observed on the planet Mars? Uh, hardly, Mr. Phillips. This is probably a meteorite of unusual size, and its arrival at this particular time is merely a coincidence. However, we shall conduct a search as soon as daylight permits. Thank you, Professor. Ladies and gentlemen, for the past ten minutes, we've been speaking to you from the observatory at Princeton, bringing you a special interview with Professor Pearson, noted astronomer. This is Carl Phillips speaking. We are returning you now to our New York studio. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Toronto, Canada. Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of three explosions on the planet Mars between the hours of 7.45 p.m. and 9.20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8.50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene, and we'll have our commentator, Carl Phillips, give you a word picture of the scene as soon as he can reach there from Princeton. In the meantime, we take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millet and his orchestra are offering a program of dance music. We take you now to Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmots Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. To paint for you a word picture of a strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian night. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force. The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Has a diameter of, um, um, what would you say, Professor Pearson? What's that? Uh, what would you say, what's the diameter of this? About 30 yards. About 30 yards. The metal on the sheath is, well, I've never seen anything like it. The color is sort of yellowish white. It's curious Spectators now are pressing close to the object in spite of the efforts of the police to keep them back, uh, getting in front of my line of uh, uh, uh, would you mind standing one side, please? While it are uh, pushing the crowd back, here's Mr. Wilmot, owner of the farm here. He may have some interesting facts to add. Mr. Wilmot, uh, would you please tell the radio audience as much as you remember of this rather unusual visitor that dropped in your backyard? Uh, step closer, please. Ladies and gentlemen, this is Mr. Wilmot. Well, I was listening to the radio. Closer and louder, please. Pardon me? louder, please. Closer. Yes. <clears throat> I was listening to the radio and kind of drowsy. That professor fellow was talking about Mars, so I was half chosen and half... Yes, yes, Mr. Wilmot, and uh, then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Well, not first off. I heard something. And what did you hear? A hissing sound like this. Uh, kind of like a Fourth of July rocket. Yes, then what? I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming. Yes? I seen a kind of greenish streak and then zingle. Something smacked the ground, knocked me clear out of my chair. Well, were you frightened, Mr. Wilmot? Well, I ain't quite sure. I reckon I was kind of riled. <laughs> Well, thank you, Mr. Wilmot. Thank you very much. Yeah, you want me to tell No, that's quite all right. That's plenty. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. Car's headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Now, some of the more daring souls now are venturing near the edge. Uh, their silhouettes stand out against the metal scheme. <laughs> One man wants to touch the thing. He's having an argument with the policeman. Now, the policeman wins. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? The curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll uh, move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Uh, can you hear it now? Uh, Professor Pearson? Yes, Professor. Uh, can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Uh, possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The uh, metal casing is definitely extraterrestrial. Uh, not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth and you can see it's cylindrical uh, just a shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving. Look, man. He's back. He's back. Hey, keep those men back. Keep back. Keep those idiots back. Come on. Get off. The tomfool down there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I, I've ever witnessed. Wait a minute. Something I can see coming out of that black hole, through luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... That Uh, maar waarom staat er nou niet zo'n film op de boulevard? ik zou het niet weten. Ik denk dat iedereen aan de vlucht is. Ja, zelfs op de vlucht slaan allemaal? Oh ja, I can see the thing's body now. It's large. large as a bear. <laughs> Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, luisteraars. Ja, u denkt natuurlijk, waar ben ik nu weer in beland? Nou, de mensen die Facebook hebben, die eh, weten het natuurlijk. Maar ehm, we doen, eh, vandaag eh, doen wij The War of the Worlds. En dat doen wij gewoon omdat we dat wel eens leuk vonden om dat te doen. Zo'n echte speciaal project. En wat u net hoorde... Ehm, waar we dus mee begonnen zijn, was het hoorspel van 30 oktober 1938. Ehm, eh, werd uitgezonden door CBS in Amerika. Eh, eh, het, heette, als ik het goed heb, het Berkeley Theater of zo. Dat was Mercury. Mercury Theater. on the Air. Ja, dus dat was een soort theater op de radio, zeg maar. Het was dus echt een hoorspel. Alleen toen de <laughs> tijd uh, toen de tijd gebeurden er eigenlijk hele vreemde dingen. Want eh, die mensen die eh, het intro gemist hadden waarin Orson Welles, de organisator van dit verhaal, waarin Orson Welles vertelde dat het om een hoorspel ging. Die mensen die dat gemist hadden in de radio, dus iets later hadden aangezet, die raakten allemaal vreselijk in paniek. Want het ging dus over een invasie van Mars. Nou, het was dus 1938. U kent, eh, de iets oudere mensen weten dat natuurlijk. Dat de Tweede Wereldoorlog toen op het punt van uitbreken stond of net uitgebroken was. Ehm... En eh, ja, men was in paniek. En half New Jersey eh, sprong in wat ze toen auto's noemden. Of de mensen die auto's hadden. Die sprongen daarin en die probeerden gewoon te vluchten. Het was zelfs zo erg dat mensen zo eh, beangstigd waren door het hele verhaal. Dat, ze, dat sommige mensen zelfs beweerden de lichtflitsen van de explosies op Mars gezien te hebben. En dat ze ook die apparaten, die, die cilinders Ehm, waarmee de Martianen dus de aarde aanvielen. Dat ze die eh, al gezien hadden. Zo gek was men toen de tijd. En, het mooie is, het komt uit een boek uit 1898. Ja, van, dus 40 jaar later. Ja, dat, is, boek is geschreven. Ja, dat is van Herbert George Wells, H.G. Wells. En dat heet ook inderdaad The, War of the Worlds. En ehm, het, het verhaal gaat dus over een invasie in de 19e eeuw. Eh, het, is, het hoorspel is naar 1938 verplaatst natuurlijk. Eh, maar oorspronkelijk was het een verhaal uit de 19e eeuw. Uh, over een invasie van Mars. En dat die dus de aarde wilde overnemen. En uiteindelijk ehm, de strijd toch verloren omdat ze allemaal kapot gingen aan op, haars, op aarde levende bacteriën. Daar, ging het dus eigenlijk om. En, want daar konden die marsmannetjes niet tegen, tegen de bacteriën die hier waren. Goed, Ehm, dat is de historie. En ehm, het hele verhaal heeft natuurlijk jarenlang mensen nog eh, geïnspireerd. Er zijn twee films gemaakt met hetzelfde onderwerp. Eén in de 50 jaren en één zelfs nog in 2005 onder eh, regie van Steven Spielberg. Er zijn dus twee eh, films van gemaakt. Ehm, op dit moment eh, zelfs vanaf, 19, nee, vanaf 2006 of 2007 zo ongeveer, eh, toert er ook nog steeds onder leiding van Jeff Wayne een uh, live spektakel langs de theaters. Is ook al twee keer in Nederland geweest in de Heineken Music Hall. En ze komen, als ik me niet vergis, in oktober of november weer, maar dan in Ahoy. Ehm, dan komt dat, eh, dat hele spektakel eh, komt weer eh, naar Nederland. En dan kunt u het dus allemaal op de bühne live uitgevoerd kunt u dat zien. Nou, Waar we dus vandaag mee bezig gaan is The War of the Worlds. Het muziekproject van Jeff Wayne. Dat was eigenlijk legendarisch. En heeft heel veel mensen geïnspireerd om daar iets mee te doen. En dat gaan we u ook laten horen de komende tijd. Ik moet eerlijkheidshalve eh, toegeven dat dat allemaal niet op vinyl staat. Laten we nou eerlijk zijn. Dat zou je niet zeggen. Ja, kan mij dat schelen. Mensen mogen dat rustig weten. Ehm, het zijn allemaal opnames eh, eh, die op band stonden. Dus de kwaliteit is niet overal even goed. Maar wat we dus hebben is een aantal rarities. Zoals dat dus heet. Ehm, met name over... met, met Richard Burton. Ehm, maar dat ga ik u allemaal in de loop van de tijd vertellen. Eh, en we hebben ook, ehm, en die heb ik helemaal compleet, maar ik ga we natuurlijk niet helemaal compleet draaien, dat kan niet. dat kost te veel tijd. Maar ik heb ook de complete Nederlandse versie ervan. In 78 eh, heeft toenmalige eh, Veronica op Hilversum 3, dat, <laughs> dat was toen zo. Eh, Veronica heeft toen een Nederlandse versie uitgezonden met Nederlandse sterren. De muziek bleef origineel, maar de te verbindende teksten, het verhaal vertellen, dat werd gedaan door Nederlandse artiesten, waaronder Jan van Veen, Willem Duin, Peter Koelewijn en Patricia Pai. En dat was een, een, heel interessant verhaal. Ik heb die complete versie hier bij me. En we gaan u daar ook dingen van laten horen. Maar nu eerst gaan we gewoon naar de LP. Want die heb ik natuurlijk ook. De, buurvrouw kwam er ook net mee aanzetten. De buurvrouw stond ook net voor het raam met de originele LP van of the van Jeff Wayne. Ja, <laughs> nou die hebben we hier ook. Maakt niks uit. Maar we hebben nog veel meer. Ik heb zelfs ook nog de digitale remix uit 2015. Die heb ik thuis nog eventjes eh, zitten beluisteren gisteravond. En ik moet eerlijk zeggen, jammer. <laughs> want, ja, want hij is zo verschrikkelijk vlak. En eh, de LP klinkt gewoon tien keer beter. Maar dat is met eh, bijna alle muziek zo. Ja, Ehm, dus we houden het wat de muziek betreft origineel gewoon lekker bij de LP's. En intussen draaien we van cd'tjes. Heb ik wat eh, rarities en aparte dingen. Goed, nou wat we nu gaan doen is... U hoort eerst de aankondiging eh, van het album. Ehm, zoals dat gedaan werd in Engeland. Ehm, voor de uitzending van de BBC. Dat is een uniek fragmentje. Luistert u maar. No one would have believed that slowly and surely they drew their plans against us. The War of the Worlds, a classic science fiction story. Now a brilliant adventure in words and music. Narrated by Richard Burton and featuring Julie Covington, David Essex, Justin Hayward, and Phil Lynott. Jeff Wayne's musical version of The War of the Worlds, available now on records or tape. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. greenhouse gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. green, drawing a green mist behind it. A beautiful, but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary fallen star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything War of the Worlds van Jeff Wayne. Het musical project eh, gebaseerd op dat verhaal uit eh, de 19e eeuw van Herbert George, George Wells. Over een invasie van Mars eh, op de aarde. Ehm, nog eens in, 1938 38 werd het nieuw leven ingeblazen door dat fantastische hoorspel van Orson Welles. Waardoor heel veel mensen in de Amerikaanse staat New Jersey vooral in paniek raakten. En op, massaal op de vlucht sloegen omdat ze dachten dat het echt was. En het was slechts een hoorspel. Uh, ehm, dat heeft nog wat, heel wat woede veroorzaakt op de Amerikaanse uh, mediamaatschappij eh, CBS. Want de mensen waren <laughs> kwaad. Omdat ze dus eigenlijk gewoon de CBS zich in de maling genomen voelden. Ja, nou ja. Eh, een beetje onsportief natuurlijk. Daar moet je maar beter op letten. Want het is echt wel aangekondigd van tevoren dat het om een hoorspel ging. Ik laat u nu een heel klein stukje horen van... Ehm, uh, War of the Worlds heeft heel veel mensen, vooral in 1978, 79 geïnspireerd. En er waren dus radioversies van dit hoorspel. Eh, of van, dit, van de LP van, van Jeff Wayne. Zowel in Engeland als in Nederland, als in Spanje, als in Duitsland. Uh, zijn er dus radioversies gehoord. U hoort nu nog even het intro, wat we net ook gehoord hebben. Maar nu in drie talen. No one would have believed in the last years of the 19th century... que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir sogar genau untersucht wurden, so wie man unter dem Mikroskop wimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet, wie sie sich vermehren. Few men even consider the possibility of life on other planets. Y sin embargo, a través del abismo espacial, Mentes muy superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, they drew their plans against us. spent that evening as though it were just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance. It all seemed so safe and tranquil. the unscrewing of the cylinder. Two feet of shining screw projected when, suddenly, the lid fell off. Nou, probeer een beetje door het hele verhaal heen te wandelen. We kunnen natuurlijk niet alles compleet draaien. Dat is wel jammer eigenlijk. <laughs> Dat zou je eigenlijk eens een keer moeten doen. Maar ja, dan heb je gewoon eh, nog twee uur nodig. Om, eh, om het hele verhaal eh, achter elkaar te draaien. Dat, Ruim 94 minuten achter elkaar, hè? Ja, dus dat gaat, dat gaat dan helaas niet lukken. Ehm, u, ja, dit was dus een stukje van de LP. En daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Want we laten die LP echt wel horen. Want we draaien besloten van verniel. Besloten rekening. Niet waar. Maar... Jawel. Ehm, Ehm, ik had in de tijd eh, een hele grote bandrecorder. En toen die Veronica-uitzending eh, werd, eh, werd uitgezonden, heb ik dat helemaal opgenomen toen de tijd. Dat kostte me... Een, ik had een grote band, echt zo'n band van zo'n 18 centimeter pol. die stond helemaal vol. Ehm, dus vandaar dat we de, de toch wel unieke versie... Eh, die waarschijnlijk ergens nog wel in de geluidsarchieven zal liggen in Hilversum. Maar eh, er is verder nooit iets mee gedaan. Er is geen LP van gekomen. Er zijn geen cd's van gekomen. Eh, het is een eenmalig verhaal geweest wat uitgezonden werd door ehm, Veronica als legale omroep op Hilversum 3 medewerkende artiesten waren onder andere Jan van Veen, de bekende stem van Candlelight natuurlijk.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 Als er tenminste nog iets van over is. En zo gaat het nog heel lang door. <laughs> Complete versie dus. Alles was helemaal compleet. De muziek was origineel. Maar dat was ook een speciale versie die eh, geproduceerd werd... Ehm, in Engeland natuurlijk. En de, de, BBC zond hem natuurlijk in het, in het Engels uit, dat is logisch. Maar ook in Duitsland en in Spanje en in Nederland werden dus complete versies. Dus de muziek was er allemaal, de zangers waren er allemaal. Alleen dan de stem van eh, Richard Burton was er dan afgehaald. En dat kon, en, en de andere gesproken teksten natuurlijk. Ehm, die konden en dat kon dan gewoon worden ingevuld door plaatselijke, plaatselijke artiesten. Vreselijk knap gedaan ook de, in de tijd door, eh, door Veronica. Ehm, ik zei het al, medewerkers waren Willem Duin, eh, Big Mouth, die hoorde je net ook als de soldaat. Jan van Veen die de verteller was, Patricia Pai de rol van Beth, of Jane zoals ze dat hier, hier genoemd werden, dat, die namen hadden ze veranderd. En ehm, dan nog Peter Koelewijn die eh, de dominee was. Verder hadden we... Ehm, ja, wat we nu gaan horen, dat is, eh, dat is wel leuk. Ehm, wat had ik ook weer gezegd? Oh. Koffie. Oh ja, koffie. Koffie. Tijd. Hier, eh, wordt... Oh, eh, dus, die opname is natuurlijk gewoon geproduceerd. En daar is, daar is maanden over gedaan. En hier hoort u een stukje puur Richard Burton. you like some coffee or some tea? some coffee be fine, thank you. Take it, Richard. Uh, straight black. Or maybe some sugar in it. Oké. Zo, dat was eh, de koffie. Dus hij kreeg ook koffie. Net als wij hier in de studio. Dus wel lekker. Ehm, het oorspronkelijke begin... Dat, dat kunnen we ook zo nog wel eventjes doen. Als Maurice eh, eh, de volgende track op de LP heeft gewonnen. Dat is natuurlijk erg lastig. Want die LP die loopt gewoon door. Er zitten geen bandjes tussen. Dus hij <laughs> moet zijn pokken zoeken. Maar goed, maakt niet uit. Hij is er handig genoeg in. Ehm, het oorspronkelijke begin was heel anders dan op de LP is gekomen. Dat, dat wil ik u toch ook nog even straks laten horen. Maar we gaan eerst even een mooi stuk muziek draaien uit die, ehm, uit die eh, War of the Worlds. Gezongen door eh, Justin Hayward, de man van de Moody Blues. En het is eigenlijk een van de grootste hits uit deze, uit deze musical. Ik moet nog even doorpraten, want eh, Marie is nog druk bezig om hem, eh, om hem op te zoeken. Of heb je hem al? Ik ben er. Je bent er. Goed, gaan we een prachtig liedje draaien uit eh, The War of the Worlds van Justin Hayward. Uh, Forever Autumn. For three days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables.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 Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England. Like the sun through the trees gentle rain falls softly on my weary eyes As if to hide a lonely tear children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. Oh ja, het is blijft toch een eh, prachtige productie. Eh, het oorspronkelijke verhaal, dat zei, of de oorspronkelijke opzet... Eh, was iets anders dan later op bekend is geworden van de LP. Richard Burton hoor je daar helemaal in zijn eentje. Maar het oorspronkelijke verhaal was dat daar nog muziek achter zat. En ik denk dat ze die muziek later hebben weggelaten. Omdat die geen enkele toevoeging had. Omdat het veel mooier was, denk ik denk ik, om die stem van Burton natuurlijk te horen zonder dat er ook maar enigszins een achtergrondgeluid was. Maar ik heb die oorspronkelijke opening wel en die klonk ongeveer zo. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Ja, zo was dus de oorspronkelijke opening. En ze hebben natuurlijk dat orkest later gewoon weggelaten. En laten we eerlijk wijzen, als je, tenminste vind ik, dat het veel spannender is dat je alleen die stem hoort. Zonder dat daar nou eens geluid achter zit. Ehm, ja, een, een, LP of een, een, CD of wat dan ook wordt natuurlijk geproduceerd. En in die tijd was het natuurlijk vooral ook vanwege de introductie van wat meerdere sporen. Was het natuurlijk best wel eh, ingewikkeld om dit te produceren. En hoe dat in zijn werk ging, hoort u nu. 1, 2, 1, 2, 3, 4.